Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Joe Biden belooft andere landen vaccins. Eerst moeten alle Amerikanen geprikt zijn. Alle vaccins die overblijven gaat hij delen. If we have a surplus, we're going to share it with the rest of the world. We've already decided we're going to work with the outfit Covax. We've committed 4 billion dollars to help get the funding for more vaccines around the world. Hij zegt dat Amerika al 4 miljard heeft gestoken in een pot voor vaccins voor arme landen. Biden hoopt dat in mei alle volwassen Amerikanen geprikt zijn. Dat zijn er 260 miljoen. In Groningen is gisteravond een agent in zijn gezicht gestoken... die twee jongens controleerde vanwege de avondklok. De agent is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee jongens zijn er op de vlucht. Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong speelden gisteravond gelijk tegen Paris Saint-Germain. Terwijl ze hadden moeten winnen. Messi miste nog een penalty. Liverpool met Wijnaldum haalde wel de laatste acht. Zij wonnen van Leipzig je mag in ons land stemmen als je 18 bent, maar in Amsterdam willen ze die leeftijd omlaag gooien naar 16. Volgend jaar zijn daar verkiezingen voor de stadsdeelcommissies. Lokale zender AT5 kwam er trouwens achter dat de 16 en 17-jarigen geen idee hebben wat die commissies doen. <laughs> Nee. <laughs> nee, eigenlijk niet. Ja, zou je stemmen op het stadsdeelcommissie? Wat is dat? Ja, de stadsdeelcommissies maken plannen voor de wijken. Maar of jongeren daarvoor gaan stemmen volgend jaar? Ik denk dat ik het eh, niet zou doen, omdat ik daar niet echt veel verstand van heb. Ja, je moet, wij zijn de volgende generatie. Wij moeten wel een beetje weten wat er allemaal gebeurt en zo. Leeftijdsverschil maakt niet uit. Zit daarin. Ja, dus je denkt, uh, goed idee. Ja. Het weer. We krijgen een onstuimige donderdag. Met aan het eind van de ochtend en begin van de middag zware windstoten langs de kust. Maar ook verderop waait het hard. Er vallen stevige buien op sommige plekken met onweer. En het wordt een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komen zware windstoten voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Uit onderzoek van NRC blijkt dat T-Mobile het CBS jarenlang toegang heeft gegeven... tot privacygevoelige informatie van klanten zonder dat die dat wisten. Onderzocht wordt of de wet is overtreden. In Japan is de tsunami van tien jaar geleden met een moment van stilte eh, herdacht... in het bijzijn van de keizer en de keizerin. De tsunami was veroorzaakt door een aardbeving... en trof ook de kerncentrale in Fukushima, wat leidde tot een kernramp. Het weer vanochtend droog met wat zon. In de middag weer buien en 10 tot 13 graden.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 dark Jij like up an angel, baby girl, ik my. Ik zou voor je branden, baby girl, ik mis die spark Ik zou voor je landen, nog wel ik mijn vaart We all know We all know, oh, oh, oh.